Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venray aangehouden nadat hij met zijn auto was ingereden op een agent. Dat gebeurde toen de politie de automobilist wilde controleren. Toen de agent het stopteken gaf, reed de man op hem in. Daarbij raakte de politieman gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Tien grote palmoliegebruikers gaan radarbeelden van satellieten gebruiken in de strijd tegen ontbossing. Onder meer Unilever, Nestlé en PepsiCo doen mee aan het project... ontwikkeld door Wageningen University en een Nederlands bedrijf. In landen als Indonesië en Maleisië zijn veel oerbossen gekapt... om plaats te maken voor palmboomplantages. De voedingsbedrijven willen over een paar jaar alleen nog maar duurzame palmolie inkopen... maar vaak is het moeilijk te controleren of producenten zich daaraan houden. Het radarsysteem moet daarbij gaan helpen. In Zuid-Afrika zijn een man van 53 en een vrouw van 75 gedood bij een overval. Volgens Zuid-Afrikaanse media zijn de slachtoffers Nederlanders. Vier leden van een gezin werden volgens getuigen in hun huis in Marlott Park... in het noordoosten van het land overvallen door mannen die zich voordeden als werkzoekenden. De overvallers bonden de vier daarna vast en bedekten hun monden met doeken. Twee van hen overleefden dat niet. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie is er nog niemand opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon het verhaal niet bevestigen. Fortuna Sittard en FC Utrecht hebben zich verzekerd van een plek bij de laatste 32 in het KNVB bekertoernooi. Fortuna versloeg ADO Den Haag met 3-0 en Utrecht won van Excelsior 31 met 1-4. Het waren de laatste wedstrijden van de eerste ronde. De loting voor de tweede ronde is zaterdag. Het weer in het noorden en oosten ligt een nachtvorst. Morgenochtend overal bewolkt met van tijd tot tijd regen. 8 tot 14 graden wordt het.